4 uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal, die de hulpverlening coördineert. Veel mensen op Puerto Rico zitten zonder drinkwater, elektriciteit en brandstof. Ook ligt het telefoon- en internetverkeer grotendeels plat. Maria raasde afgelopen woensdag over het eiland. De dagen daarna had het eiland te kampen met de naweeën van de orkaan. De legerleiding van Irak en Turkije hebben elkaar gesproken over het referendum over onafhankelijkheid dat de Koerden in Irak maandag willen houden. Turkije is bang dat een onafhankelijk Iraks Koerdistan een stimulans is voor de Turkse Koerden om ook onafhankelijkheid te eisen. De Turkse premier Yildirim dreigt met economische sancties en noemt ook militair ingrijpen mogelijk. De Amerikaanse soulzanger Charles Bradley is overleden. Een groot deel van zijn leven trad hij op als James Brown-imitator... tot hij op zijn 62ste doorbrak met zijn eigen muziek. Zijn plaat No Time for Dreaming schopte het tot een van de beste albums van 2011... volgens The Rolling Stone. Charles Bradley leed aan kanker. Hij is 68 jaar geworden. Voor het eerst in de geschiedenis hebben tennissers Roger Federer en Rafael Nadal samen gedubbeld... De 1 en 2 van de wereld speelden gisteravond namens Team Europa tegen Team Wereld in de Lever Cup. Dit jaar voor het eerst. Federer en Nadal wonnen en Team Europa staat nu op een 9-3 voorsprong. Het weer droog met brede opklaringen, minima rond een graad of 4.